8 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Griekse parlementsverkiezingen lijken gewonnen door de conservatieven. Volgens exit polls stevend oppositiepartij Nieuwe Democratie af... op een absolute meerderheid in het parlement. De partij krijgt waarschijnlijk tussen de 155 en 167... van de 300 zetels in het parlement. De winst van de conservatieven betekent een verlies... voor de regerende linkse partij Syriza van premier Tsipras... Zijn partij blijft volgens de exit polls wel de tweede partij van het land. Deutsche Bank gaat opnieuw reorganiseren. Tot 2022 worden 18.000 banen geschrapt. Ongeveer een vijfde van het totaal. De bank stopt ook met de handel in aandelen. De grootste bank van Duitsland zit al lange tijd in zwaar weer... onder meer door dalende aandelenkoersen en boetes... voor misstanden uit het verleden. Deutsche Bank verwacht in het tweede kwartaal van dit jaar... een nettoverlies van 2,8 miljard euro. De 65 migranten op het Duitse hulpschip Alan Kurdi mogen in Malta van boord. De Maltese regering gaf toestemming nu Duitsland en andere Europese landen hebben beloofd de migranten op te nemen. Ze nemen ook ongeveer 30 migranten over die door, de Maltese, die door het Maltese leger van de Middellandse Zee waren gehaald. De Alan Kurdi van de Duitse hulporganisatie CI wilde eerst naar Lampedusa. De Italiaanse regering gaf geen toestemming waarna het schip naar Malta ging. Malta heeft intensief met Duitsland en de Europese Unie over de migranten overlegd. Het is de Oranje Vrouwen niet gelukt wereldkampioen te worden. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman verloor in Lyon de WK-finale met 2-0 van de Verenigde Staten. Halverwege de tweede helft maakte Megan Rapino de 1-0 voor de VS na een penalty. En niet veel later zette Rose Lavelle de VS op 2-0. Amerika kreeg nog kansen om de score uit te bouwen, maar dat is niet gelukt.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 Goedenavond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1340 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen, uw gastheer voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. Jill Haley is geen onbekende artieste voor dit programma. Jill Haley is een dame in Amerika en die de alle nationale parken... Nou, alle weet ik niet, maar in ieder geval veel eh, afloopt. En daar verblijft ze dan een tijdje. En ze laat zich dan inspireren door de natuur. En maakt daar een album over. Zo ook dit nieuwe album van haar. The Winds of Badlands. En eh, Music for Badlands National Park. Zo is de subtitel van dit nieuwe album. En daar gaan we een track naar luisteren. Het eerste nummer ehm, en wat dat allemaal is. En meer informatie natuurlijk over Jill Haley. Dat kan je vinden op de website van Peaceful Radio. peacefulradio.info En daar gaan bijna dagelijks nieuwe berichten. Ik wens je heel veel luisterplezier. This is pianist John Fluker, thanking you for listening to my music here on Peaceful Radio. Radio. Please visit my website at johnotot.com. That's John And this is Crispin Barrymore. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, www.karenolson.com. Thank you for listening to Peaceful Radio, where beautiful music can always be heard. Please visit my website at katherinek musiccom This is Keith Tim Anderson, and you're listening to Peaceful Radio. Hi, this is Keith Tim Anderson, and you're listening to Peaceful Radio. 哎呀！哎哎呀！哎哎呀！哎呀那！哎呀哎呀！哎那呀！哎那呀！哎那呀！哎呀那！哎呀哈！哎呀哦！哎呀！哎呀哈！哎呀哦！哎呀哦！哎呀！哎呀哈！哎呀哦！哎呀！哎哎呀！哎哎呀！哎呀那！哎哎呀！哎那呀！哎那呀！ Oh, ja. Hey, ဝေနအေယံဟာဝေနဥအဝေနဟုအဝေနယဟာဝေနယအေနယဟာအေယနာအေယဟာဝေနဥဝဝေနအေယဟာဝေနဥဝဝေနအေယဟာဝေနဥအဝေနဥအဝေနယဟာဝေနယ أنا يا هاي أنا يا هاينا أوه وأنا يا هاينا أوه وأنا يا هاينا أوه وأنا أوه وأنا يا هاينا يا أنا يا هاي أنا يا هاينا أوه وأنا يا هاينا أوه وأنا يا هاينا أوه وأنا أوه وأنا يا هاينا يا أنا يا هاي أنا يا هاينا أوه